Clemens Peters met het NOS De Britse variant van het coronavirus is bij vier medewerkers van het ziekenhuis ADAZ in Goes vastgesteld. Daarom worden per direct de coronamaatregelen daar aangescherpt. Ook vraagt het ziekenhuis patiënten om zonder begeleiding naar het ziekenhuis te komen. Gisteren werd de Britse coronamutatie vastgesteld bij een Fries woonzorgcentrum. En vanmiddag bleek dat de variant ook is opgedoken bij een gehandicapte instelling in Gelderland. Bij de eerste ronde vaccinaties voor medewerkers in de acute zorg... hebben zich 40.000 mensen laten inenten. Het gaat dan om medewerkers van de intensive care, spoedeisende hulp... ambulance dienst en speciale corona-afdelingen. Volgens het landelijk netwerk acute zorg is de vaccinatiebereidheid 95 procent. Komende week wordt begonnen met het vaccineren van 15.000 kwetsbare patiënten... in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicapte zorg. De Palestijnen kunnen voor het eerst in 15 jaar weer naar de stembus. President Abbas van de Palestijnse autoriteit heeft voor 22 mei verkiezingen aangekondigd voor een nieuw parlement en een nieuwe president. In 2006 waren er voor het laatst verkiezingen voor het Palestijnse parlement. Die werden toen gewonnen door Hamas, dat door het Westen en Israël als terreurbeweging wordt gezien. Er is geen direct bewijs dat de bestormers van het Capitool vorige week van plan waren om politici te ontvoeren en te doden. Dat zegt de openbaar aanklager in Washington in reactie op een aanklacht in de staat Arizona. Daar is de man aangeklaagd die met bisonhorens op in het kapitool opdook. In de aanklacht tegen hem staat dat er sterk bewijs is dat de bestormers liquidatieplannen hadden. De aanklager in Washington heeft daar nog geen bewijzen voor gezien. Maar hij zegt dat het wel zo kan zijn dat nog niet al het bewijs dat aanklagers in andere staten hebben verzameld al in Washington bekend is. Het weer. Vannacht opklaringen en het gaat vrijwel overal vriezen. Morgen eerst droog met wat zon en temperaturen iets boven het vriespunt.